Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het dak van de Sint-Bonifatiuskerk in het centrum van Leeuwarden... is een overleden persoon gevonden. Het is niet duidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen... en hoe die op het dak is beland. Rond de kerk staan op dit moment stijgers. Over de identiteit kan de politie nog niet zeggen. Meerdere eenheden zijn rond de kerk in Leeuwarden aanwezig voor onderzoek. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne sinds 1 september... zo'n 2000 kilometer grondgebied heeft heroverd op de Russen. Dat is bijna de omvang van de provincie Limburg. De reactie van Zelensky kwam na een dag vol berichten over Russische terugtrekkingen. Zo trokken de Russen zich onder meer terug uit de strategisch belangrijke plaatsen Kupjansk en Izjum. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen... voorlopig niet worden afgesloten van het energienet. De VNG zegt in Nieuwsuur dat er snel afspraken moeten komen... om te voorkomen dat mensen in de kou komen te zitten. Eerder waarschuwde netbeheerders al dat ze deze winter mogelijk massaal huishoudens moeten afsluiten. Papua Nieuw-Guinea is getroffen door een zware aardbeving. De Europese Seismologische Dienst schat de kracht op 7,6 op een diepte van 80 kilometer. Er was een tsunami-waarschuwing, maar die werd al vrij snel ingetrokken. Over eventuele slachtoffers is niets bekend. Op sociale media maken inwoners melding van hevige trillingen. De kist met het lichaam van koningin Elisabeth wordt vandaag van Balmoral Castle... waar ze donderdag overleed, overgebracht naar de Schotse hoofdstad Edinburgh... Dinsdag gaat de kist per vliegtuig naar Londen... en vanaf woensdag ligt de koningin opgebaard in Westminster Hall... tot de ochtend van de uitvaart. De staatsbegrafenis van koningin Elisabeth is op maandag 19 september. Het weer. De dag begint op sommige plaatsen met wat mist en lage bewolking... maar al snel gaat de zon schijnen. Het 21 tot 23 graden. Ook morgen geregeld zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Korte file op de A1 Amsterdam-Amersfoort eh, bij Hilversum Noord.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 Despite the heat, will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer. nobody's mind. Sometimes I think that he's just out to get me.